zodat iedereen die recht heeft op de subsidie hem ook kan krijgen. Het gaat om 10.000 euro om huizen te versterken in het aardbevingsgebied... vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Dat moet dan voldoende zijn voor iedereen die in aanmerking komt voor deze regeling. Want ja, afgelopen maandag, toen die regeling werd geopend, bleek er zo veel belangstelling te zijn dat er in de loop van de avond dat eh, subsidieplafond al eh, was bereikt. En dus dat heel veel mensen ja, letterlijk in de kou stonden. En eh, dat wordt nu dan gecorrigeerd. Begin deze week stonden Groningers uren online in de rij of voor de deur van het gemeentehuis. Zo'n 25.000 mensen grepen toen naast het geld. Over een uur begint de eerste coronapersconferentie van dit jaar. De ministers hakten vanmiddag de laatste knopen door. Je wil eigenlijk eh, vooruit, maar je bent ook eh, bezorgd. Ik denk dat we met elkaar een heel goed gesprek hebben gehad over wat we kunnen doen eh, om, om de samenleving weer een beetje lucht te geven. Er is al veel uitgelekt over de persconferentie. Zo gaan volgens Haagse bronnen winkels en sportscholen weer open en mogen kappers en nagelstylisten weer aan de slag. Een foutje bij supermarkt Coop. Ze hebben varkenssnitzels per ongeluk verkocht als vegetarische schnitzels. In dik 200 verpakkingen is het stukje vlees beland. Klanten kunnen de verpakking terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. De Djokovic soap is nog niet voorbij. De tennisser kan tot zondagavond nagelbijten. Want dan hoort de nummer 1 van de wereld of hij toch in Australië mag blijven. Correspondent Mijke Weijers. Tot die tijd eh, mag hij nog één nacht op zijn logeerplaats eh, verblijven vannacht. Maar dan morgen om 8 uur moet hij zich melden bij de immigratiedienst. En daarna moet hij ook weer terug in eh, het quarantainehotel waar hij al een paar nachten heeft doorgebracht. Vanmorgen werd zijn visum ingetrokken omdat hij niet gevaccineerd gevaccineerd is en zijn papieren niet op orde had. Djokovic moest eigenlijk zo snel mogelijk het land uit, maar de tennissen ging in hoger beroep en blijft dus nog down under. De tijd begint trouwens wel te tikken, want na het weekend begint de Australian Open. Het weer blijft grijs vanavond. Vannacht ook mistig. Het koelt af tot een graad of drie. Dit weekend grijs, mist en af en toe wat zonnetje, een zonnetje.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 Daarmee voert hij de druk bij de NAVO op na een week diplomatiek topoverleg zonder concreet resultaat. En supermarkt Coop heeft varkensschnitzels per ongeluk verkocht als vegetarische schnitzels. In honderden verpakkingen was de verkeerde schnitzel terechtgekomen. Tientallen van die schnitzels zijn al verkocht. En het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden en westen kans op wat vorst. Morgen bewolkt in het zuiden wat zon en het wordt een graden of 5 of 6. I get wings to fly. Oh.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 Hit me with nothing good vibes. Pictures on my phone lights. Everything is so fine. Little bit of sunshine. Yeah, crazy lately, I'm confirming. Trying to rob myself of something. You're just trying to get a word, and life is not fair.